Raymond Seré met het NOS-journaal. Iraakse legereenheden en Sjiitische milities zijn begonnen aan een tegenaanval tegen strijders van Islamitische Staat. Volgens persbureau Reuters zeggen ooggetuigen en een provinciale bestuurder dat er een konvooi op weg is richting de stad Ramadi die vorige week door IS is ingenomen. Gisteren kondigde de Iraakse minister van Transport aan dat de internationale coalitie tegen IS vanaf vandaag doelen van IS rond Ramadi gaat bombarderen. Intussen wordt bij Bagdad de toestroom van vluchtelingen uit Ramadi tegengehouden. De belangrijkste toegangsbrug op de vluchtroute is afgesloten. Mogelijk wordt in Bagdad gevreesd dat IS-strijders zich onder de vluchtelingen mengen om zo makkelijk de hoofdstad binnen te komen. De vakbonden en werkgeversorganisatie GGZ Nederland zijn het na twee jaar onderhandelen eens geworden over een nieuwe CAO voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. De CAO heeft betrekking op bijna 90.000 werknemers, onder meer in de verslavingszorg en de ambulante psychiatrische hulpverlening. De CAO heeft een looptijd van twee jaar. In die tijd krijgen de werknemers in totaal 3,5% loonsverhoging en 0,8% aan eenmalige uitkeringen. Verder gaat de eindejaarsuitkering met een half procent omhoog en waar mogelijk zullen nulurencontracten worden omgezet in vaste banen. In Duitsland is veel kritiek na de geboorte van de vierling van een 65-jarige vrouw. Verschillende Duitse politici hadden zich de afgelopen maanden al opgewonden over de zwangerschap. De SPD zegt dat er een medische en ethische grens is overschreden. Ook het CDU zet vraagtekens bij de wenselijkheid van een 65-jarige zwangere. Artsen wijzen op de grote risico's voor moeder en kind... en op Twitter wordt de vrouw beticht van egoïsme en onverantwoord handelen. Zelf vindt de vrouw de zwangerschap gerechtvaardigd... omdat haar jongste dochter om een broertje of zusje had gevraagd. De lerares Engels en Russisch had al 13 kinderen van 5 verschillende mannen. Haar oudste is 44 en ze heeft ook al zeven kleinkinderen.